Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu geeft vanavond om kwart voor acht Nederlandse tijd een persconferentie. Dat melden Israëlische media. Netanyahu zou op dit moment in Tel Aviv zijn voor een briefing op het hoofdkwartier van het leger. Aan tafel zitten onder andere de Israëlische defensieminister, legerleider en twee chefs van de Israëlische inlichtingendiensten. Waarschijnlijk gaat de briefing over de luchtaanval van vannacht op een tentenkamp bij de stad Gan Yunis in het zuiden van Gaza. Daarbij kwamen tientallen Palestijnen om het leven. Het doelwit van die aanval was Mohammed Dijf, de militair leider van Hamas. De terreurbeweging ontkent dat Dijf is omgekomen. Sekstherapeut en televisiepersoonlijkheid Ruth Westheimer is overleden, melden Amerikaanse media. zoals beter bekend als Dr. Ruth. Westheimer predikte in veel boeken, tv-programma's en met bordspellen... dat mensen vaak veilig en creatief seks moesten hebben. De openheid en humor waarmee ze dat deed maakte haar geliefd. Westheimer las, naar eigen zeggen, op haar tiende stiekem het huwelijkshandboek over seks... dat haar ouders ver in een kast hadden verstopt. In Israël diende ze als militair en in Parijs studeerde ze psychologie. Ruth Westheimer overleed in New York. Ze was 96 jaar. In de Tour de France is de eerste bergrit door de Pyreneeën gewonnen door de gele truidrager Tadej Pogacar. Hij kwam alleen boven op de Pla d'Adet nadat hij in de laatste beklimming was weggesprongen bij zijn grote concurrent Jonas Vingegaard. Die werd tweede voor de Belg Remco Evenepoel. Pogacar heeft nu bijna twee minuten voorsprong op Vingegaard. De Tsjechische tennister Barbora Krejcikova heeft het toernooi van Wimbledon gewonnen. In de finale versloeg ze Jasmine Paolini uit Italië in drie sets. Het werd 6-2, 2-6 en 6-4. Dan het weer in het noorden regen, op andere plaatsen droog bij ongeveer 17 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar minimaal 8 graden. Morgen in het noorden opnieuw buien. Op andere plaatsen schijnt de zon. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd op de A10 Noord richting Zaanstad.